6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland heeft Israël en de VS geholpen bij een omvangrijke hackaanval op het Iraanse kernprogramma. Dat schrijft Volkskrant-journalist Huub Modderkolk in zijn boek dat morgen uitkomt. Een monteur van de AIVD bracht een computervirus binnen bij de nucleaire installatie in Iran. De aanval was bedoeld om het kernprogramma te vertragen. Westerse landen waren bang dat het programma ook gebruikt werd voor het maken van kernwapens. Door de actie werd het kernprogramma met zeker een jaar vertraagd. De hek kwam negen jaar geleden al aan het licht... maar de rol van Nederland was tot nu toe onbekend. Forum voor Democratieleider Thierry Baudet heeft zeker twee keer een vlucht gemaakt... in een privévliegtuig van een zakenman van Soet Supply... maar dat niet gemeld in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer. Dat schrijft HP De Tijd. De vluchten waren volgens het tijdschrift duizenden euro's waard... en waren nadat Baudet in de Kamer kwam... HP De Tijd schrijft dat er onder meer naar Ibiza is gevlogen. Daar werd een uitgaansgelegenheid bezocht. De woordvoerder van Baudet spreekt van een privé-kwestie. Bij een brand op een schip voor de kust van Californië... zijn mogelijk tientallen mensen om het leven gekomen. Er waren 39 mensen aan boord... van wie vijf bemanningsleden konden ontsnappen. Dat lukte omdat ze bovendeks waren. De 34 passagiers lagen onderdeks te slapen. Ze werden vermoedelijk ingesloten door de brand. De Britse premier Johnson heeft een gesprek met enkele conservatieven... die een no-deal-brexit op 31 oktober willen voorkomen... zonder enige uitleg afgezegd. Hij zou de partij proberen te ontdoen van dissidenten. Johnson en de regering zouden dreigen om de dissidenten uit de partij te zetten... als ze deze week met de oppositie meestemmen om een no-deal-brexit tegen te houden. Het weer vrij zonnig bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuidoosten. Vooral in het noorden kan nog wat regen vallen. Vannacht af en toe wat regen en een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files staan er op de A4 richting Amsterdam voor het knooppunt De Nieuwe Meer. 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4 kilometer. Kost je een half uur. Op de A9 richting Diemen voor knooppunt Holendrecht 6 kilometer. De ringweg Amsterdam de A10 bij de Koentunnel 3 kilometer. En de N200 richting Halfweg voor de aansluiting met de A10 staat 3 kilometer. En tenslotte de N242 richting Middenmeer voor bij de omval 2 kilometer.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 day. No prescription, honey, when my skies are gray popping the pills, no smoking the pills that make me feel okay. You go down easy, baby. I could drink you by the case. You're my pain. is my kind of remedy. You're always up in the fog, you like the hair of the dog when I'm feeling cursed. I don't need no doctor, honey. I don't need no nurse. You are my take Er zijn van die nummers, daar word je toch zo vrolijk van. En dat is er eentje van Little Big Town met Painkiller. De vaste luisteraars van Nashville weten het ondertussen wel... dat ik altijd wel probeer om een, eh, een bluegrass of een country... of een Americana versie te vinden van een pop of een rocknummer.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 Het is tijd geworden voor de Spiegelplaat. Daarin gaan we terug naar 1958 en 1960. Het origineel uit 1958 door Carl Bellew gezongen en de cover van The Browns. Je gaat twee keer luisteren naar Am I That Easy To Forget? Dit is de Nashville Spiegelplaat. You say you found somebody new But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I have for you. Yes, I could find somebody too. But I don't want no one but you. How can you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find You want his love much more than mine Cause I'll just say we've never met if I'm that easy to forget Yes, I could find somebody too But I don't want no one but you I couldn't leave without regret You're not that easy to forget Before you leave, be sure you find You want his love much more than mine Cause I'll just say we've never met If I'm that easy to forget. Dit is de Nashville Spiegelplaat. They say you found somebody new. but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I have for you. Guess I could find somebody new. Cause I'll just say we've never met.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 Stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl Het is tijd geworden weer voor wat oude country uit 1974. Billy Swan met I Can Help en daarna Americana van Rob Beard en Lucy Silvas en Burning Blue. informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl You're up to me Be up to you Looking for us Nothing left to lose Room in a bed With a parking lot view Star-crossed souls cool. I'll just hang. Nashville Country Radio. silver. 1989 van het gelijknamige album Allison Krause and Union Station met Two Highways. En daarvoor hoorde je de Blue Sky Boys met Poor Boy. Het is tijd geworden weer voor wat country uit Duitsland. 1992 Hanna en Dana en It's Country Time in Germany. De lichten gehen aus und das Boot geht an. Als eerste sind die Greyhounds dran. Danach Frank Baum met zijn Pedal Steel Country Green Me. för den Feller, jede hat sie gern. Am country himmel ein heller Stern Dom Astor, was vom Elbor bringt Und guten Morgen Deutschland singt It's country time in Germany Musik mit Multi-Energie In Bayern an der Waterkant Im Ruhrgebiet, im Sachsenland Die Post geht ab, hier ist wie noch nie Germany. Hodgkin swingt und auch Rockbein hart. Aus Feuerzeugen dann ein Lichter mehr. Und Johnny Hill mit seinem Teddybär, der wilde Westen fängt bei Hamburg an. Und Truckstop singen von der Autobahn. Wenn's geht, dann zu guter Letzt vom Bus weg, er will ja It's country time in Germany. Is niet. it's country time in Germany. Het is overal op de wereld wel tijd voor country muziek. We gaan verder met het Spotlight album. De laatste twee nummers van het album Can't Say I Ain't Country van Florida Georgia Line. Daar ga je zo naar luisteren. Achter elkaar naar People Are Different and Talk You Out of It. Dit is het Nashville Spotlight album. White collar, blue collar, hillbilly, high dollar, head, head, Stillwater, big city, small town, y'all take a look around. People are different. Heavy metal, hip hop, steel toe, flip flop, sipping slow, cold beer, hit you fast, whiskey shot, accent, north, south, good as gold, sailor mouth. People are different. Nashville Country Radio, your weekly dose of country around the world. Dit is het Nashville Spotlight Album. What's your favorite place? It's waiting for us in a bucket on ice. Damn, I didn't think it'd be that easy. Cause now you're getting ready. I'm just sitting here watching TV. Here you come looking like a grown man's dream. Damn, I can't believe, I can't believe. I talked you into slipping down the hall, baby, turning on. Your playlist, you play up your mind. Switching back and forth for an hour. And now you're looking like a line from a Van song. I'm looking at that fine little dress you got on. Don't get me wrong, girl, I love it. Now I just wanna talk you out of it. Yeah, as cool as it would be Watching people wonder who you are pretend we just got back from the bar. I talked you into slipping down the hall, baby. Turn your playlist, you play. talk you out of it. Yeah, it's a little cold outside. Music's probably way too loud to hear you laughing. There's a look in your eyes, looks like we ain't leaving now.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 If you're gonna be a homebody, we're gonna have a gonna be a homebody. We're gonna have a Uit 2015, Sam Hunt en The House Party. Is toch wel leuk dat deze jongen ooit begonnen is als tekstschrijver voor onder andere Kenny Chesney en Keith Urban. En nu zelf een glansrijke carrière heeft in de countrymuziek. Wie een glansrijke carrière in de countrymuziek had en nog steeds hele mooie nummers op haar naam heeft staan, is Olivia Newton-John uit 1981 alweer If You Love Me, Let Me Know.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 Get that glass out of my clear up I promise not to drink another drop Nederland, Texas Renegade en You Told Me Not to Drink. We sluiten het programma af met een Americana nummer en dat is Amy McCarley en Farewell Paradise.